Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een vissersboot met migranten aan boord is omgeslagen in de Ionische Zee bij het zuidwesten van Griekenland. 100 mensen zijn gered door de kustwacht, maar minstens 10 mensen zijn verdronken. Volgens Griekse media zaten er 400 migranten aan boord. Sommige van hen die gered zijn waren onderkoeld. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. En vandaag horen 192.000 middelbare scholieren of ze geslaagd zijn voor hun examens. Deze leraar Engels moet straks 11 van zijn mentorleerlingen bellen met de uitslag. Dat is voor hemzelf ook spannend. Dat is wel zenuwachtig voor ze. Ik, eh, die eh, veel leerlingen die ken je natuurlijk al jaren. En je, eh, je hebt al dagelijkse interactie met ze. En de manier waarop ze de telefoon opnemen, je werkt gewoon dat ze niet helemaal hunzelf zijn. Dat ze gewoon hartstikke nerveus zijn. Ze klinken opeens weer zoals ze in de eerste klonken. Dit is het eerste jaar dat scholieren geen versoepelingen meer hebben qua examennorm vanwege corona. En in Australië loopt mogelijk een krokodillenkiller rond. Voor de tweede keer in korte tijd is er in de deelstaat Queensland een onthoofde krokodil gevonden. Bij de gids van een krokodillentour was er een anoniem belletje binnengekomen, zegt deze verslaggever. He's received an anonymous call from someone who's told him that he was responsible for both crocodiles it could be there could be a legitimate link between the two, and uh, there's a sort of is there a croc killing vigilante out there? Iemand zei dus dat hij de twee krokodillen had gedood. Op zoetwaterkrokodillen werd in Australië vroeger gejaagd... totdat ze in de jaren 70 dreigden uit te sterven. Inmiddels kruipen er in Queensland weer zo'n 30.000 rond. En het weer nog veel zon, al zijn er vanmiddag ook wat stapelwolken... vooral in het oosten en noordoosten. Het wordt 24 tot 28 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijden langzaam op de A7, de afsluitdijk van eh, Friesland naar Noord-Holland. Tussen Breesandijk en Den Oever 3 kilometer met een half uur op onthoud.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 Een bijzonder satirische kijk op de muziekindustrie die een groot succes werd. Na Money for Nothing horen we ook Walk of Life en Why Worry. In dit programma ook aandacht voor de klassiekers. speelde voornamelijk pre-rock'n'roll repertoire uit de jaren 40 en 50.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 In dat jaar overleden Willy Alberti, Sir Surier en Ricky Nelson. Een eerbetoon in de vorm van de glimlach van een kind, Dominique en Garden Party. zo wijs. Dat zegt een kind, jij bent zo grijs. Dat zegt een kind stale triple play, triple play. Dominique et nique, s'en allaient tout simplement, oh Dieu, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. À l'époque où Jean sans terre d'Angleterre était le roi, Dominique, notre père, combattit les albigeois. Dominique et Nicanique s'en simplement routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Certains jours, un hérétique par des ronces le conduit, mais notre père Dominique par sa joie le convertit. Dominique, ni Nique s'en allait tout simplement routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Ni chameau, ni diligence, il parcourt l'Europe à pied, Scandinavie ou Provence dans la sainte pauvreté. Dominique et les s'en allaient tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle Flamma de toute école, Fils et garçons pleins d'ardeur, et pour semer la parole, inventa les frères prêcheurs. Dominique et Nicanique s'en allaient tout simplement, routiers, pauvres et chantants. En tout chemin, en tout lieu, ils ne parlent que du bon Dieu, ils ne parlent que du bon Dieu. Chez Dominique et ses frères, le pain s'en vint à manquer, et deux anges se présentèrent portant de grands pains dorés. Dominique, et nique, nique, s'en allait tout simplement. Routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Dominique vit en rêve les prêcheurs du monde entier, sous le manteau de la Vierge en grand nombre rassemblés. Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Dominique, mon bon père, regarde-nous simples et gais pour annoncer à nos frères la vie et la vérité. Dominique et caniques s'en allaient tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. garden party to reminisce with my old friends. A chance to share old memories, play songs again. When I got to the garden party, they all knew my name. so you got to please yourself. People came from miles around, everyone was there. Yoko brought a walrus, there was magic in the air. Over in the corner, much to my surprise, Mr. Hughes hidden Dylan and well. You see, you can't please everyone, so you got to please yourself. La da da, la da da da. them all the old songs. I thought that's why they came. Mary Lou. She belongs to me. When I sang a song about a honky tonk, it was time to leave. But it's alright now. Learned my lesson well. See, you can't please everyone, so you got to please yourself. La da da da da da da. Someone opened up the closet door, and I stepped Johnny B. Good, playing guitar like a ring and a bell, and looking like a should. Now if you gotta play a garden party wish you a lot of love, but if memories were all I sing, I'd rather drive a truck. And alright now, I've learned my lesson well. See, you can't please everyone, so you got to please yourself. La da da. Het elfde studioalbum Night Shift van de Motown groep The Commodores wordt ondersteund door de titelsong een oprecht eerbetoon aan weilen Marvin Gaye, waarvoor ze een Grammy Award hebben gewonnen. Voordat het zover is, luisteren we eerst naar The Woman in My Life en Back. Triple Play. Toppers van toen. Sterren van toen. In de rubriek Sterren van toen blikt Kees terug op het verleden. Songs van acts die zijn overleden of gestopt zijn. Waarom fluister ik je naam nog werd een grote hit voor Benny Nijman in 1985. De song is afkomstig van het album Met Zwarte Goud, waar ook La Mama en Het Land van het Zwarte Goud op staan. zou ik jou kunnen vergeten? De jaren zijn voorbij gegleden, voorgoed verdwenen in de tijd. En dromen, ik zal wel altijd blijven dromen. Je hebt me alle hoop ontnomen het is gewoon verleden tijd. Mm. Maar waarom fluister ik jouw naam nog? Hoor ik steeds je stem? Ik zie je levensrood hier staan nog, omdat ik niets vergeten ben. steeds jouw of je bij me bent. Wat is er toen met mij gebeurd, toch? Ach, had ik jou maar nooit gekend. gewoon zijn gang, mijn leven. Maar soms verlang ik toch heel even. Verlang ik even weer naar jou. Verloren, ik heb de moed al lang verloren. We wisten beiden van tevoren dit niet eeuwig duren zou. Maar waarom fluister ik jouw naam nou? Hoor ik steeds je stem? Ik zie je levensgroot hier staan. Omdat ik niets vergeten ben dan ruik ik steeds jouw geur nog. Of je bij me bent. Wat is er toen met mij gebeurd toch? Ach, had ik jou maar nooit gekend. Made in Holland volgende week. Dag! koningin. Zij heeft de trots van een vorstin. En toch zegt iedereen... zigeunerbloed Waar ook haar onderdanen zijn Verstrooid als zand in de woestijn Ze voelen hoe, dat weet men niet Het lijkt alsof men het overziet. En de zigeunerkaravaan vertrekt Komt overal vandaan Over de bergen het ravijn zij moeten bij La Mama zijn. Dit wordt de laatste reis. La Mama. En elke voerman maand tot spoed. Men weet, men voelt in elke stoet. En zacht weemoedig klinkt een lied van stil verdriet. Ave Maria. Ave Maria. Maar wacht, dat voelt een kip. Ze gaan gedragen door de wind, zoals het altijd is gegaan. Ze komen overal vandaan. Ze zijn op tijd, staan om maar heen. Ze lieten haar zo vaak alleen maar nu is iedereen bij mama. Haar zwarte haar werd zilvergrijs. Haar hart was mild, haar liefde wijs. Het afscheid valt haar nu niet zwaar. Ze kwamen allemaal voor haar. Nog eenmaal dwaalt haar blikkend rond, laat Giorgio eens een vagebond en Mario de gitarist, la mama heeft ze zo gemist. Ah, la mama. Zij was zigeunig koningin, zij had de trots van een vorstin.